Het Europese team heeft vandaag niet als deadline genoemd. Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 1 januari de Europese interne markt. Het is nog niet gelukt om een akkoord te sluiten over de toekomstige handelsrelatie. De gesprekken over onder meer de visserij en de concurrentieregels lijken muurvast te zitten. De buschauffeur van de touringcar die gisteravond in Weiden bij Leeuwarden een sloot inreed... is overleden, meldt de politie. Twee andere inzittenden van de bus, die werd ingezet als treinvervangend vervoer, raakten gewond. De bus raakte een boom en reed de sloot in, waardoor is nog onduidelijk. De chauffeur kwam vast te zitten in de bus en is ter plaatse overleden. In het kabinetsoverleg komende dag over de coronacrisis ligt ook de sluiting van niet-essentiële winkels op tafel, zoals tuincentra, kledingwinkels en meubelzaken. Of deze sluiting er daadwerkelijk komt is nog onduidelijk. Verder wordt de mogelijkheid besproken om opnieuw locaties als musea en bioscopen te sluiten ingelaste katshuisoverleg wordt gehouden vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen. Waarschijnlijk is er dinsdag weer een persconferentie van het kabinet. De grote blauwe haai die in Ouddorp op het strand was aangespoeld... is terug in zee gezet. De haai van bijna 2 meter werd afgelopen middag gevonden op het strand. Uit een controle bij diergaarde Blijdorp bleek het dier sterk genoeg om teruggezet te worden. Om de kans op overleven te vergroten is dat meteen afgelopen avond al gebeurd. Het weer nog, hier en daar wat regen. Het kan ook mistig zijn. Minima liggen tussen 2 en 6 graden. Overdag eerst bewolkt met in het noordoosten mogelijk nog wat regen. Vanuit het zuiden ook af en toe zon. Het wordt zo'n 7 of 8 graden.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 ZFM wenst je fijne dagen. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.